7 uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Volgens minister Dekker hebben de afgelopen maanden 500 mensen gebeld... met het meldpunt gedwongen adoptie. Hij vindt dat een hoog aantal. Het meldpunt onderzoekt gevallen waarbij moeders tussen 1956 en 1984... gedwongen werden hun kind af te staan. Dekker wil onder meer duidelijkheid krijgen over de rol van de overheid. Het meldpunt is er nog tot juni. Amerika staat er beter voor dan ooit... was de boodschap vannacht van president Trump in zijn State of the Union. In het congres zei Trump dat de wereld nu opkijkt tegen de VS. Opvallend was de interactie met Nancy Pelosi... de democratische voorzitter van het huis. Toen Trump haar een kopie van zijn toespraak gaf... stak ze haar hand uit, maar de president schudde die niet. En na de toespraak verscheurde Pelosi haar kopie. Pete Buttigieg gaat krap aan de leiding... in de voorlopige uitslagen van de democratische voorverkiezing... in de Amerikaanse staat Iowa. Met 71 van de stemmen geteld ligt Buttigieg nipt voor op Bernie Sanders. Elizabeth Warren en Joe Biden hebben een grote achterstand. De uitslag werd eigenlijk gisternacht al verwacht... maar door een programmeerfout in een app duurde het tellen bijna een dag langer. Op de Joodse begraafplaats in Dordrecht zijn enkele grafsteden beklad... met hakenkruizen en beledigende teksten. Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap reageert geschokt. Er is aangifte gedaan van de grafschennis... en de zerken worden zo snel mogelijk schoongemaakt. In Limburg worden dijken bewaakt en zijn pompen geplaatst bij de Maas vanwege het hoogwater. De afgelopen dagen heeft het flink geregend in het stroomgebied van de Maas. Rijkswaterstaat rekent vanochtend bij Maastricht daarom op ongeveer 1800 kub water per seconde. Normaal gesproken is dat zo'n 200 kub per seconde. Het weer in het binnenland ligt de temperatuur rond het vriespunt. Daardoor kan het glad zijn. Lokaal kan er ook een misbank ontstaan. Later vandaag droog met nieuwe dan zon. Het wordt 6 tot 8 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er is nog niet heel veel aan de hand vanochtend op de weg.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 No, no. remember six at all. Well, we gonna have some all. It seems a bit old fashioned now, but we can enjoy it for a while. So let's go to the opera, listen to that silly growl. Ha the baritones are singing And the fatties open screaming See the hero on the stage, see him dying with much grace.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 Hey, listen, let me tell you something. This is my prerogative. I can do what I want to do. I made this money, you didn't. Right, Ted? We out of here. It's mine, it's mine, it's mine, it's mine, it's mine, mine, mine, mine, mine, mine, mine, mine, mine, mine, mine.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 cities, feel it sweeping over. Mercury. All the angels, all the devils, all around us, can't you see? take, every move you make, every cake you bake, every leg you break. Say you will, say you won't, make up your mind tonight.